Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Het Internationaal Monetair Fonds gaat controleren of Italië genoeg doet om economische hervormingen door te voeren. Dat hebben bronnen binnen de Europese Unie gezegd in Cannes, waar de landen van de G20 vergaderen. De Italiaanse regering zou akkoord zijn gegaan met het toezicht door het IMF, al is er volgens de Italianen officieels geen sprake van strikte monitoring. De Italianen spreken zelf van bereidheid om het IMF om advies te vragen. Normaal worden landen alleen onder toezicht geplaatst als ze een lening van het IMF krijgen, zoals eerder Portugal, Griekenland en Ierland. Minister Schippers wil wanbetalers in de zorg harder aanpakken. Ze wil bij mensen die geen basisverzekering hebben of hun premie niet betalen vaker de zorgtoeslag inhouden. De toeslag wordt dan uitbetaald aan het College voor Zorgverzekeringen. Zo'n 300.000 mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten of hebben een betalingsachterstand. Schippers wil verder dat zorgverzekeraars gaan samenwerken met gemeenten en schuldhulpverleners. De grote aantallen wanbetalers zijn de Tweede Kamer al jaren een doorn in het oog. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft minister Schippers gevraagd om huisartsenpraktijken die spoedtelefoontjes niet op tijd beantwoorden een waarschuwing te geven. In mei bleek uit onderzoek dat 1 op de 4 praktijken de spoedlijn niet binnen de voorgeschreven 30 seconden opneemt. Ze kregen twee maanden de tijd om de situatie te verbeteren en daarna controleerde de inspectie opnieuw de bereikbaarheid. 49 praktijken voldeden toen nog steeds niet aan de normen. De HEMA gaat mensen die gisteren via de site gratis taart hebben besteld er een geven. Door een fout werd een bosvruchtenklavoutie aangeboden voor 0 euro in plaats van de gebruikelijke prijs van 4 euro. Via internet ging dat rond, waarna de bestellingen binnenstroomden. Veel mensen bestelden tientallen taarten. Iedereen die een taart heeft besteld krijgt een bon waarmee één gratis taartje kan worden opgehaald weer droog, vanuit het zuiden steeds meer zon. Middagtemperatuur 15 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Morgen veel bewolking, in het zuidwesten kans op wat regen. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Den Haag Amsterdam 3 kilometer bij Zoeterbouden Rijndijk.